Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel kleine oogjes vanochtend na de eerste echte Koningsnacht in twee jaar. Eindelijk kon er weer gefeest en gedronken worden, dus deze mensen in Den Haag namen het er flink van. Zo'n moment eh, voel je echt wat je gemist hebt en je voelt ook dat heel veel andere mensen het eh, gemist hebben. Dat het echt eh, belangrijk is om elkaar weer te ontmoeten. Ja, het is mega gezellig. Het is zo fijn om weer even uit te kunnen. Ja. Ik zie het, jullie zijn echt aan het genieten. Ja, het is top. Het is echt heel leuk. In Den Haag stond ook een bijzondere act op het podium. De Songfestival-inzending van Oekraïne van vorig jaar. Ook in andere steden was het volgens de politie gezellig druk. Er zijn geen grote incidenten geweest. Wel moest ME e eraan te pas komen in Apeldoorn... omdat er te veel mensen op de been waren in het uitgaansgebied. Zijn verjaardag vieren we volop, maar toch gaat het niet echt lekker met de populariteit van de koning. Vorig jaar was er al een flinke daling te zien. En afgelopen jaar is het alleen maar slechter gegaan. Minder dan de helft van de Nederlanders heeft volgens onderzoekers van Ipsos nog vertrouwen in zijn functioneren. Aan het begin van de coronacrisis was dat nog dik driekwart. kwart er is nog iemand opgepakt voor de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord vorig jaar. Er was toen een heftige achtervolging waarbij werd geschoten. Die eindigde uiteindelijk in een weiland net buiten de stad. Er zaten al negen mensen vast en daar is dus een tiende bijgekomen, een man van 36 uit Frankrijk. En een spectaculaire Champions League pot gisteravond. Manchester City en Real Madrid stonden tegenover elkaar in de halve finale. Het publiek kwam ogen en oren tekort. Het begon al meteen na de aftrap. Goede ballen binnen de Bruin. het is dus het doelpunt. Als het geen buitenspel is, is het na 1 minuut en 35 seconden 1-0. Dan blijft hij die bal liggen, is het 2-0, het is 2-0. Gabriel Jesus Benzema, en die schiet hem in één keer erin. Ja, die schiet hem erin. Nou, zit hij nu, moet hij erin? Ja, Iedereen Het is 3-1. is mag zo doorlopen. Dan komt hij. Ja! Ja hoor! 3-2. Die had een kaartje. En dan gaat het ver. Oh, is 4-2. Bernardo Silva schiet de bal in de kruising. En daarna schoot Real er nog een penalty in. Mocht je het niet hebben bijgehouden. Het werd dus 4-3 voor City. Het weer nog, prima weer om lekker de straat op te gaan of een festivalletje te pakken vandaag. Overal droog en vooral in het binnenland ook best wat zon. In het noorden wordt het max 13 graden, in Limburg wordt de 17 aangetikt. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ADB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 Blijkt uit de NOS Koningsdag-enquête van onderzoeksbureau Ipsos. De koning en de koningin vieren Koningsdag in Maastricht. Rusland levert toch gas aan Polen en Bulgarije. Gisteren dreigde Gazprom de levering te stoppen... omdat de landen hun gas niet in roebels willen afrekenen. Vandaag melden Europese landen dat er toch gas uit Rusland geleverd wordt. En de Britse regering wil dat Oekraïne van westerse landen straaljagers en tanks krijgt. Volgens de BBC gaat minister van Buitenlandse Zaken Truss dat vandaag zeggen in een toespraak.